12 uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De politie is aansprakelijk voor de schade die in Alphen aan de Rijn is aangericht... toen Tristan van der Vlis in 2011 het vuur opende in winkelcentrum De Ridderhof. Bij die schietpartij vielen zes doden en 16 gewonden. De schutter pleegde daarna zelfmoord. Slachtoffers, nabestaanden, ooggetuigen en winkeliers... hadden een zaak aangespannen tegen de politie. Ze verwijten de politie dat die ten onrechte... de schutter een wapenvergunning had gegeven. Het Hof in Den Haag had al bepaald dat het verwijt terecht is... en de politie aansprakelijk gesteld. En dat oordeel is nu door de Hoge Raad bekrachtigd. In de uitspraak staat verder dat de gedupeerden recht hebben op een schadevergoeding. Minister van Engelshoven gaat het vrouwenquotum in het bedrijfsleven bespreken in het kabinet. Ze reageert daarmee op het ser advies dat bedrijven, als ze het quotum van 30% vrouwen aan de top niet halen, verplicht worden om een vrouw aan te stellen. Ook het bedrijfsleven zelf is daar nu voor. Van Engelshoven zegt dat daarmee genoeg maatschappelijk draagvlak is voor een quotum, maar ze wil niet vooruitlopen op de uitkomst van het overleg. Bij reisverzekeraar Allianz zijn de gegevens van zeker 260.000 klanten gestolen. Het gaat onder meer om persoonsgevoelige informatie van reisverzekeringen, fietsverzekeringen en pechhulp. Hoe de dieven toegang hebben gekregen tot de kluis waarin de gegevens lagen opgeslagen weet de verzekeraar niet. Allianz heeft aangifte gedaan. Politiek commentator Frits Wester is de komende tijd niet te zien op tv. In een verklaring zegt hij dat zijn gezondheidsproblemen gerelateerd aan alcohol... het voorlopig niet toelaten om zijn werkzaamheden uit te voeren. Wester raakte twee weken geleden in opspraak toen hij in het RTL-nieuws moeilijk uit zijn woorden kwam... en het erop leek dat hij te veel had gedronken. Het weer, op veel plaatsen zon. Het is 17 eh, tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen zijn twee rijstroken dicht door bergingswerkzaamheden bij knooppunt Badhoevedorp.